Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Europese Unie beschuldigt Rusland van het plegen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat staat in een verklaring van de leiders van de EU-lidstaten die bijeen zijn in Brussel. In de tekst wordt verwezen naar Russische aanvallen op de burgerbevolking... en beschietingen van ziekenhuizen, scholen en schuilkelders. Ook de Amerikaanse regering zei deze week dat Rusland zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft over een paar weken bijna 3000 opvangplekken voor vluchtelingen. Nu zijn er er nog 1300, waarvan ongeveer een derde in gebruik is. De opvang is bedoeld voor alle vluchtelingen, maar het overgrote deel van de mensen komt uit Oekraïne. Het gaat om locaties waar vluchtelingen minimaal een paar maanden kunnen worden opgevangen. EU-onderhandelaars zijn het eens geworden over een wet over de, om de macht van techreuzen in te dammen. Het gaat om bedrijven als Google, Apple en Amazon. Door de wet kan Apple bijvoorbeeld worden gedwongen om de App Store open te stellen voor andere betaalopties. Ook kunnen bedrijven worden gesplitst en overnames kunnen worden verboden. Bedrijven die meerdere keren de regels overtreden kunnen een boete krijgen tot 20% van hun wereldwijde jaaromzet. In de gemeente De Beeld worden de stemmen herteld van de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD wilde dat graag en de gemeenteraad heeft ermee ingestemd. Door een klein verschil in stemmen ging een restzetel naar GroenLinks in plaats van naar de VVD. Het Centraal Stembureau in De Beeld vond een hertelling eerder niet nodig... omdat er geen onrechtmatigheden waren vastgesteld. Het weer, het is helder, maar er kan ook wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.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 Miami. Joe. to my heart Adrenaline, adrenaline Like a in the dark Adrenaline, adrenaline And take just one look and you like a shot straight to my heart. Adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark. Adrenaline, adrenaline.

that I'll never forget. You see, it was just like in the movie. side